Jobboot met het NOS Journaal. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Toch kunnen in het zuidoosten en de kustprovincies nog zware windstoten voorkomen. Het stormachtige weer veroorzaakte vooral problemen in de noordelijke provincies. Er waaiden vooral bomen om en dakpannen waaiden weg. Elders had vooral het wegverkeer last van de windstoten, maar ook het treinverkeer ondervindt de gevolgen van de harde wind. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In Kuik heeft de politie huis aan huis flyers bezorgd vanwege de beschieting van een jongen op Oudejaarsavond. De jongen van 11 werd tijdens het afsteken van vuurwerk door een kogel geraakt en moest geopereerd worden. De ruit van een woning werd rond hetzelfde moment geraakt door een andere kogel. Er is nog niet bekend wie de kogels afvuurde. De politie hoopt nu van buurtbewoners nieuwe tips te krijgen. Er zijn vorig jaar ruim 550.000 nieuwe auto's verkocht. Een stijging van ruim 15 procent. De autobranche had verwacht dat er minder auto's zouden worden verkocht. Maar dat viel mee door de fiscale stimuleringsmaatregelen voor kleine zuinige auto's. Over deze modellen hoeft geen aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Het best verkochte merk vorig jaar was Volkswagen. Een oud-rechercheur van de politie Twente is veroordeeld voor de aanranding van twee vrouwen. Hij heeft een werkstraf gekregen van 240 uur. Ook moet hij 800 euro schadevergoeding betalen aan een van zijn slachtoffers. Het OM had een half jaar cel geëist, maar volgens de rechter is een taakstraf genoeg, omdat de man psychisch en financieel al zwaar is getroffen door zijn oneervol ontslag. FC Twente wil Steve McLaren terug als trainer. De voormalig bondscoach van Engeland staat hoog op het verlanglijstje van de club. Vanochtend werd bekend dat trainer Co Adriansen zijn ontslag heeft gekregen. Er waren onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen hem en de leiding van de club. McLaren was in het seizoen 2009-2010 ook al trainer van FC Twente. Het weer. Vanavond en vannacht veel regen en wind. Op de, madden, eh, op de Wadden kans op storm. Morgen afwisselend zon en buien. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Knoop het Hoevelaken 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 3 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 3 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem bij Veenendaal-West 4 A12 Utrecht-Den Haag tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn nog altijd 10 kilometer. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 2.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 Ze steen voor haar een hutte van bonen, lieven leidt, zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid heb hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kind.